De commissie Deetman gaat een vervolgonderzoek doen naar misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. In het nieuwe onderzoek wordt het lot van meisjes en vrouwen onderzocht, schrijft minister Opstelt in een brief aan de Tweede Kamer. Het onderzoeksrapport dat Deetman eind vorig jaar publiceerde was niet specifiek gericht op jongens, maar volgens de Kamer bleef de positie van meisjes en vrouwen onderbelicht. Deetman erkent dat het goed is om het misbruik van deze groep afzonderlijk te onderzoeken. Kerkbestuurders hebben volgens Opstelten ingestemd met het aanvullende onderzoek. Een man die jarenlang door de Nederlandse staat is achtervolgd met onterechte boetes moet een schadevergoeding krijgen van 9000 euro. Dat is in Straatsburg bepaald door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. In 1995 werd het rijbewijs van de man gestolen. Er is toen verzuimd om dat rijbewijs ongeldig te verklaren. In 1997 kreeg hij een nieuw rijbewijs, maar in de tussentijd hebben de dieven van het oude rijbewijs meer dan 1700 auto's op zijn naam gezet. Als een van die auto's betrokken was bij een ongeluk of als er een overtreding mee werd gemaakt, werd de man aansprakelijk gesteld. Hij moest ook belasting over de auto's betalen en verloor zijn uitkering omdat de uitkeringsinstantie dacht dat hij een heel wagenpark had. Minister Schultz van Verkeer wil zich meer gaan bemoeien met de NS en ProRail. In een Kamerdebat over de winterchaos vorige week op het spoor zei Schultz ervan te balen dat het zo gelopen is en dat ze zich verantwoordelijk voelt. Over het vervangen van de top of het toekennen van bonussen wil Schultz nog niks beslissen. Wel zei ze dat ze gaat kijken hoe de winterse problemen op het spoor meegenomen kunnen worden in het punctualiteitscijfer van de NS. Dat cijfer geeft aan in hoeverre de treinen op tijd rijden en daarvan hangen de bonussen voor de leiding af. Meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de president-directeur van de NS zijn bonus opgeeft. Het weer vanavond en vannacht regenachtig. Ook steekt er een stevige noordwestenwind op. Morgen opnieuw veel wind en in het zuidwesten regen. Het wordt ongeveer 7 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd. Onder meer op de A6 tussen Joure en Emmeloord. En op de A44 tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden.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 body and soul can't believe it It's hard to conceive it That you turn away romance oh. Are you pretending? a wreck you're making chance So Jazz. Met als starters vandaag Leonard Cohen van de nieuwe cd Old Ideas. En daarvoor Amy Winehouse en Tony Bennett. En dat is nogal een kloof. De ene zanger die heel oud gaat worden en een indrukwekkend groot oeuvre heeft. En de andere zanger is die ook een indrukwekkend oeuvre heeft, maar niet in hoeveelheid maar slechts in een korte leven wat zij heeft gehad een aantal prachtige nummers hier uit heeft gebracht. Welkom bij ZFM Des vandaag met Peter den Boer en Fred Troonsberg. Ja, en vandaag is uh, het alweer de twaalfde, twee dagen voor Valentine's Day. En eh, bij het samenstellen van dit programma dacht ik, gaan we daar aan meedoen aan deze commercie? Natuurlijk doen we er niet aan mee, maar wel een link. Want kijkend in de platenkast blijkt dat er een ongelooflijke hoeveelheid nummers die gezongen en gespeeld worden door de, de hele jazzwereld gaan over de liefde, de ontluikende liefdes, de verloren, de bestaande enzovoort. Dus ehm, wat mij betreft is mijn thema vandaag een beetje daarop eh, eh, samengesteld. En een mooie eh, representante daarvan is ons aller Ella. En die Ella Fitzgerald. En die eh, gaat zingen Oh, What a Night for Love. marshmallow Dat was een eh, mega hit van eh, Ray Charles. Die heeft onwaarschijnlijk veel eh, muziek gemaakt. Gevoelige muziek natuurlijk ook. heel veel soul, blues enzovoort. Zijn tot zijn drie toppers aan meegehits. Miljoenen verkopen. I Can't Stop Loving You is de ene daarvan. Hit the Road Jig en Georgia On My Mind. Fred. Van uitzonderlijke klasse vind ik toch wel de cd Hidden Treasures, verborgen schatten van Amy Winehouse. Ik heb hem afgelopen week gekocht en ik heb hem verschillende keren gedraaid. En vandaag liet ik u al horen het duet van Amy met Tony Bennett in het begin. Maar nu laat ik u het intieme halftime nummer horen. Dat is een mooie samenwerking met Amir Questlove Thompson van The Roots. Simple, sweet guitar. So. goodbye Not a single word was said zangeres eh, Adele, piepjong, maar nu al een geweldige zangeres. En gisteravond op de televisie te bewonderen bij een optreden, nu al in de Royal Hall in Londen. Ja, in mijn... Eh, programmering van vandaag, wat ik al eerder vertelde over Valentine's Day, heb ik een uh, aardige cd gevonden. dat is een de cd die heet Ode aan Benny Goodman. En daarin uh, soleert de Nederlandse Benny Goodman Bernard Berghout. En die heeft destijds opgenomen samen met het trio van eh, Pim Jacobs en Frits Landersberg, de man die hier in het trio speelt in eh, Jazz in de Krocht. En gitarist Wim Overgaal en daar is een mooie cd van gekomen. En daarvan heb ik gekozen het nummer Love is just around the corner. Funny Valentine. Dat is natuurlijk het eh, thema waar het eh, vandaag om draait. Gespeeld door de big band van Buddy Rich. We denken altijd dat eh, Buddy Rich natuurlijk de rammer is en die geweldige spetterende dingen heeft. Maar hij kan ook mooie arrangementen maken. En een mooie slow motion muziek noem ik het altijd maken. Dan stappen we nu over, wel in ons thema over de liefde naar Ramsey Lewis. Die speelt een uh, Beatle nummer. and I love her. van de cd van Amy Winehouse, de opener. En eh, de cd heet Hidden Treasures, oftewel eh, verborgen schatten. Oude Wilkum werd vooral opgewekt eh, gebracht en fris neergezet door de reggae die erin zat. Een beetje populair, maar wel heerlijk. Ik heb in elk geval even meegewiegd. Ook een man die populaire nummers kon brengen, maar ook een hele aparte figuur was, was de op 59 jaar overleden Willy de Vil. Volgens mij heeft hij ook nog hier in het patronaat in Haarlem opgetreden. Hij is drie keer getrouwd geweest. En als je hem ook zag staan op het toneel, dat was een hele aparte man. Maar hij is niet meer bij ons. Alhoewel, want we gaan luisteren naar hem met Come A Little Bit Closer. in a little cafe just the other side of the border. She was the city that gave me looks that made my mouth water. So I started walking her way. She belonged so inviting And I couldn't resist just the one little kiss so exciting And I heard the guitar player say loose, Jose's on his way Then I knew, yes I knew I should run But then I heard so long from my hand come a little bit, closer. Willy DeVille, nog steeds in ons eh, thema van vandaag. Uh, Valentine's Day. Allemaal stukken die, eh, waarvan de titel relateert en verwijst naar Valentine's Day. Zo ook het volgende. Count Basie en Oscar Peterson, twee helden die samen iets hebben opgenomen. I'm confessing that I love you. van Count Oscar Piet. I am confessing that I love you. Nemen wij afscheid van u. Althans, voor het eerst na de nieuwsberichten zijn we weer bij je terug. bij Fred Koningsberg, Peter Wendel.